Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een boycott van Russische olie. Dat hebben EU-leiders gisteravond laat besloten. Het gaat om een verbod op Russische olie die via zeecontainers hier naartoe komt. Wat er niet onder valt is olie die via pijpleidingen naar Hongarije, Tsjechië en Slowakije stroomt. Want die landen zijn nog te afhankelijk van het spul. De deal tussen de EU-leiders is gesloten, maar het duurt nog even voordat die ingaat. Dan krijg je natuurlijk nog een overgangsperiode voor iedereen om zich erop aan te passen. Eh, van zes tot acht maanden, maar dat betekent dat geleidelijk aan die eh, sancties van kracht worden. De weg is nu ook vrij voor nog meer sancties. Zo kan de grootste bank van Rusland worden afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. In België kun je vandaag, nou ja, eigenlijk heel weinig. Er is een grote staking. De meeste OV rijdt niet, er wordt geen post bezorgd en geen vuilnis opgehaald. Verslaggever Vincent van Rijn. Maar dat is niet het enige. Ook eh, bij sommige scholen wordt er eh, gestaakt. Al is nog niet duidelijk hoeveel. Kortom, eh, nou, heel veel stakingen gericht tegen de algemene malaise. Jawel, bij de overheidsdiensten. De medewerkers willen meer salaris, betere pensioenen en meer collega's. Want ook in België zijn personeelstekorten. Meer dan 100 mensen in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel... hebben vannacht op een stoel moeten slapen. Het is al tijden hartstikke druk daar. Zo druk zelfs dat er op sommige momenten niet genoeg bedden zijn. Er waren wel noodopvanglocaties geregeld in andere plaatsen... maar gisteren gingen er twee dicht. Daardoor moesten zo'n 200 mensen weer terug naar Ter Apel. En vakantiegangers die lekker naar Italië willen... hebben het vanaf komende woensdag weer wat makkelijker. Je hebt dan geen coronapas meer nodig... Ook veel andere landen hebben al gezegd dat je bij hen weer welkom bent zonder pas. Zoals Zwitserland, Groot-Brittannië en Griekenland. In Frankrijk, Spanje en Turkije moet je nog wel laten zien dat je bent ingeënt, getest of hersteld van corona. Het weer, de temperatuur loopt zo snel op tot het gaat op 19 en vanochtend wordt het behoorlijk zonnig. Vanmiddag kan het gaan onweren. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Een file op de A1 richting Amersfoort tussen naar de Vesting en Blarikum 5 kilometer.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 did you even know? When you'd say that kind of thing I'd be excited Got me hoping maybe one day you would meet it Always thought I'd only make a fool of someone else Now you've only gone and made me make one of myself should've been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Baby, you had the chance, the door for you was open If it's what you need to tell yourself to sleep at night Pretend I haven't found a man who finally treats me right I guess the flowers aren't just used for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De landen van de Europese Unie zijn het eens geworden over een gedeeltelijke olieboycott van Rusland. Die gaat over alle Russische olie die over zee naar de EU wordt getransporteerd. Olie door pijpleidingen valt er buiten. In België ligt het openbare leven vandaag voor een deel stil door een landelijke staking bij de overheid. De Belgische vakbonden eisen meer salaris, betere pensioenen en meer investering in de publieke sector. Opnieuw hebben tientallen mensen in AZC Ter Apel de nacht doorgebracht op stoelen.